Moutschreurs met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van vorig jaar gegroeid met 0,3 procent. Dat meldt het CBS. Het was het zevende kwartaal op rij dat de economie in de lift zat. Voor heel 2015 was de groei 1,9 procent. Een jaar eerder was het nog 1 procent. De economie profiteerde vooral van de export en investeringen. Zo werden meer auto's en woningen verkocht. De Nederlander Romano van der Dussen, die bijna 13 jaar vastzat in Spanje, is weer vrij. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat hij de gevangenis heeft verlaten. Gisteren bepaalde het Spaanse Hoge Rechtshof dat van der Dussen onterecht heeft vastgezeten voor de verkrachting van een vrouw uit Fuengirola. Eind vorig jaar werd de zaak heropend nadat een Nederlandse advocaat met nieuw bewijs was gekomen. Wetenschappers hebben een bewijs gevonden voor een belangrijk deel van de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein. Ze hebben een zwaartekrachtsgolf gemeten, zoals bekendgemaakt op persconferenties in Washington, Pisa en Amsterdam. Zwaartekrachtsgolven ontstaan door bijvoorbeeld een botsing van zwarte gaten en veroorzaken trillingen in het heelal. Einstein ging ervan uit dat ze bestonden, maar achtte ze onmeetbaar. Het onderzoek naar zwaartekrachtsgolven loopt al jaren. In september werd op aarde een signaal gemeten dat anderhalf miljard jaar geleden was vertrokken. Kenners spreken van een ontdekking die gegarandeerd een Nobelprijs gaat opleveren. Schaatser Sven Kramer heeft op de WK-afstanden in het Russische Kolomna de 10 kilometer gewonnen. Hij finishte in 12 minuten, 56 seconden en 77 honderdste, een baanrecord. Het zilver ging naar de Canadees Ted-Jan Bloemen. Erik-Jan Kooijman werd derde. Het is de vierde keer dat Kramer wereldkampioen wordt op de 10 kilometer. Het weer vanavond en vannacht overal droog en landinwaarts kan het licht gaan vriezen. Morgen opnieuw zon, het wordt zo'n 7 graden. Aan de kust kan een bui vallen. In het weekend gaat het overal regenen. En dit was het NOS. VFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Naarden en Knopen Diemen 9 kilometer file. A9 Diemen-Alkmaar tussen Belmemeer en Aalsmeer 10 kilometer. Op de A10 Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer door een ongeluk op de A4 richting Den Haag. Tussen afrit Watergraafsmeer en Knopen de Nieuwe Meer 7 kilometer file. Kapotte vrachtwagen staat op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en de Meer een 8 kilometer. Daar is één rijstrook tot kwart over 7 vanavond dicht. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam staat een kapotte vrachtwagen. Twee kilometer file. één rijstrook is dicht. De A20 hoek van Holland eh, richting Gouda is weer vrij bij knooppunt Terbrechtseplein. Dat 6 kilometer file. Op de A27 Almere richting Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Rijnsweert. 4 kilometer. Daar is de weg ook weer vrij.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 Took me inside and then she rocked me, she keep me up all night. This is what it sounds like. My lucky strike. My lucky strike. Your body rocking, keep me up all night. One in a million. My lucky strike, stuck in a relevant.